Putten met het NOS-journaal. Verzekeraars hebben al honderden schademeldingen gekregen vanwege storm Kira. Op meerdere plekken in het land is overlast, onder meer door weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Maar grote incidenten zijn er niet. Rijkswaterstaat zegt dat er een drukkere ochtendspits is dan normaal... en waarschuwt automobilisten voor harde windstoten. Bij de NS vallen de problemen mee, maar op de hoge snelheidslijn rijden nog geen treinen. En mensen die vanaf Schiphol vliegen kunnen te maken krijgen met vertragingen. In Florida is de Europese zonde Solar Orbiter met succes gelanceerd. Die zonde moet dicht bij de zon informatie gaan verzamelen over zonnestormen. Die zijn van invloed op satellieten en op elektriciteit op aarde. En de Solar Orbiter gaat als eerste bekijken hoe de polen van de zon er eigenlijk uitzien. In het hoger onderwijs moeten veel meer colleges online en gratis beschikbaar komen, vindt de VVD. En daarmee zou ook het collegegeld omlaag kunnen, denkt de partij. Verder stelt de VVD voor om afgestudeerden een soort digitaal abonnement te geven op hun vroegere onderwijsinstelling, zodat ze zich kosteloos kunnen bijscholen in hun vak. De Tweede Kamer praat vandaag over het hoger onderwijs. Voor het eerst heeft een niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film gewonnen. De Zuid-Koreaanse productie Parasite kreeg in totaal vier Oscars. Joaquin Phoenix werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in Joker. René Zellweger werd beste actrice voor de film Judy. Tientallen miljoenen milieuvriendelijke koffiebekertjes van Rijksambtenaren... die zouden worden hergebruikt, zijn bij het gewone afval terechtgekomen en verbrand. Het was de bedoeling dat er wc-papier of handdoekjes van gemaakt zouden worden... meldt het kro cv programma De Monitor. Volgens het recyclebedrijf zat er zoveel ander afval tussen die bekertjes... dat ze niet meer konden worden hergebruikt. Het weer van het westen uit opklaringen, later weer stevige buien met kans op hagel en onweer. Veel wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd zo'n 60 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen... met vrij veel vertraging nog altijd op taal 6 richting Muiden...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 Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. on the storm. There's a killer on Maandag 10 februari, goedemorgen Zandvoort. 83 dagen, 14 uur tot aan de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je. Goedemorgen. bij CFM. Dit is David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum. Wat een ongelooflijk mooie mijlpaal voor een omroep die zoveel betekent voor Zandvoort en de Zandvoorters. En vanuit de gemeente heel veel dank voor al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten om al die mooie programma's te maken.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 Wind bij Pharrell. En daarvoor hoorde de Riders van de Storm op deze stormachtige dag. Eigenlijk de dag na de storm hier bij ZFM. Buiten is het 8 graden of de officiële ZFM thermometer. Het blijft droog, maar er blijven van die akelige windstoten zijn. En eh, ja, windkracht 7. Kunnen we toch wel water And I think of all the And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool. you did catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over, stop making a fool the water. You're not thinking about all the things, what you're doing. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair. live bij de BBC, een hele tijd geleden. 18 over 9 hier bij ZFM. En mocht je nog wachten op familie uit Parijs, die met de Thalys onderweg is, dat duurt nog even. Die zijn niet verder dan eh, Brussel gekomen, de Thalys staat stil. Gaan wij door met QB in the Blizzards, hier bij ZFM. Goedemorgen. Life in the low countries, in fun. Most of the time it's raining, rare is the sun. things they are telling you make no sense to me. Low country blues, low country man. Well, there's something about him that I can't understand. There's no mercy when you're walking the street. don't like what he see. The right of free speech That's what it's all about Talking about Country Blues, QB in the Blizzard, onze vrienden uit Drenthe. Ja, en dan gaan we door met George Michael hier bij ZFM... waar het acht voor half tien is en buiten nog steeds code geel. Windstoten tot 100 km per uur. Pas op als je de straat op gaat. Michael, amazing. Een leuke plaat om weer eens te horen. Hier bij ZFM, waar het buiten 8 graden is en nog steeds droog blijft. Windkracht 7 op dit moment, dus dat valt allemaal best wel mee nog. He? Vergeleken met gisteren. Gaan we door met Robert Palmer.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 En vandaag een bijzondere plaat 1933 opgenomen voor het eerst. En dat is een nummer, iedereen kent het, Stormy Weather. Heel toepasselijk natuurlijk in deze dagen. En het is maar in 30 minuten geschreven. Ooit oorspronkelijk gemaakt voor Cap Calloway. Die kon er niks mee in zijn revue. En toen heeft Duke Ellington het opgenomen. En de rest is history, zeggen ze dan. 1952 nam Billy Holiday het op. En dat is de versie die we nu gaan horen. Stormy Weather, hier bij ZFM Jazz. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. if he stays away.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 Hier bij ZFM waar het 20 voor 10 is. 10 februari, en dat is de eerste dag waarop het een informatiebijeenkomst is. Georganiseerd door de gemeente en het eh, stichting van de Grand Prix. En eh, vanavond eh, vanaf 5 uur in Club Nautiek kun je al je vragen stellen over parkeren en over toegang en over verkeersdrukte en over het spoor en over van alles en nog wat. En vraag ze de oren van het lijf op de informatieavond voor de bewoners in Club Nautiek vanavond. En mocht je zoveel vragen hebben, dan kun je morgenavond nog een keer terugkomen. En kun je ze nog meer stellen. tell you what I'm feeling Simply Red hier bij ZFM... waar het bijna kwart voor tien is op deze, zoals Winnie de Poer dan zegt... waaibomendag. Ja, blijf in Zandvoort met Wendy Moore. Wendy Moore, onze Zandvoortse artiest, heeft een nieuwe plaat uit... en die is echt geweldig. Hier is die Relapse, de plaat zonder intro.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 My heart beats at your touch, but I know yours is not. Used to be so. Hoe is dat. ZFM staat op hier bij ZFM elke ochtend. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Op dinsdag en donderdag zit geloofmanier. Mijn naam is Wat Sans, ik ben er op maandag en woensdag. ik draai lekkere oude en nieuwe muziek. Zoals nieuwe muziek zoals deze. Maan zingt er al doorheen. Je hoort er op de achtergrond van het nieuwe album Onverstaanbaar. Hier is ze ze blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Ik kan er niet die voor me open ligt verandert keer op keer. Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd. Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer. Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus laat. je wie je bent. En ik vind het mooi om dingen te beschrijven die zich nu voordoen in mijn leven. Wat best wel erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat maar. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat maar, laat maar. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Dat was hem de allernieuwste van Maan. Onverstaanbaar was die. Ja, en we gaan door met, even kijken, door Lipa hier. One Kiss, je hoorde al het eerste uur. En eh, ja, leuk. Dit is de oude plaat. One Kiss, bij ZFM. One kiss is all it takes, in love with is all it takes Nou, Lipa en Kelvin Harris hier bij ZFM in de ochtend. Ja, dan is het bijna tien uur. Ja, dan eindigen we gewoon altijd met die meezinger. En je gaat op ZFM veel meer Julio horen. Daar hebben we het eh, met Kort Draaier over gehad. En met name in het programma van Ger Loogman heel veel Julio. Quiero enseñarte un camino en el mar, lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después Julio Iglesias hier bij ZFM, waar de zon doorkomt in Zandvoort. Je draait Julio en de zon begint te schijnen. Ja, dat was het dan weer voor vandaag. Het is bijna 10 uur, nog een paar minuutjes. En dan uh, krijg je de herhaling. Eerst krijg je natuurlijk het eh, journaal, dan de boodschappen. En dan krijg je de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met erin onder andere aandacht voor de Grand Prix. Erik, de directeur van het circuit, is er. En daarna, vandaag geen lunch. Peter is ziek. Ze ik kreeg net een berichtje van Dolly. Geen lunch, dus dan moet je even op wachten. Dat is dan morgen weer. En eh, ja, vanavond dus die bewonersavonden. Zowel van de NS als van de Formule 1. Ga daarheen. Stel je vragen. Maak het moeilijk. Verzin al die lastige dingen.